naar de gang van zaken rond de Q-koorts... De Kamer steunt de maatregelen van het kabinet, maar veel partijen vinden wel dat ze veel te laat komen. Gisteren besloten de ministers Verburg en Klink dat de komende weken duizenden geiten en schapen op besmette bedrijven moeten worden geruimd. Dat is nodig om verspreiding van de Q-koorts tegen te gaan. De Europese politiedienst Europol heeft een twee jaar durend onderzoek naar kinderporno afgerond. In bijna twintig landen, waaronder Nederland, zijn huiszoekingen gedaan. In totaal werden 221 pedoseksuelen ontmaskerd, waarvan er 115 werden gearresteerd. Sommigen werkten met kinderen als leraar of conciërge. Verder wist Europol vijf slachtoffers van verschillende nationaliteiten te identificeren. De jongste was vier jaar oud. Telekom-waakhond Opta heeft voor het eerst een boete opgelegd voor het versturen van spam via Hives. Een man stuurde meer dan 3 miljoen berichten naar willekeurige Hives-gebruikers... waarin hij reclame maakte voor zijn website waar een maffiaspel kan worden gespeeld. Hij heeft een boete gekregen van 12.000 euro. De netwerksite Hives had zelf contact opgenomen met de Opta... nadat er veel klachten waren binnengekomen over de spam. In de landen van de Europese Unie heerst een schokkend racisme, zegt het EU-bureau voor de grondrechten. Het bureau ondervroeg 23.000 leden van etnische minderheden of van migrantengroepen. Vooral Noord-Afrikanen en Roma voelen zich gediscrimineerd. De meesten doen geen aangifte, omdat gedacht wordt dat het toch niets uitmaakt. Het EU-bureau roept alle lidstaten op uitsluiting van minderheden te voorkomen. In Haarlem zijn twee jongens en drie mannen aangehouden... die worden verdacht van het stichten van een groot aantal branden... in de wijken Schalkwijk en Haarlem-Oost. De jongste is 12 jaar oud. Ze hebben 30 brandstichtingen bekend. Onder meer vuilcontainers, auto's en een camper gingen in vlammen op. Totale schade loopt volgens de politie in de honderdduizenden euro's. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen.